Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Mike Pence, de ex-vicepresident van de Verenigde Staten... heeft bij de aftrap van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen... flink uitgehaald naar Donald Trump, zijn oude baas. Pence verwees naar de kapitoolbestorming en zegt dat Trump zichzelf boven de wet plaatst. On that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Now voters will be faced with the same choice. I chose the Constitution. and I always will. Toen het parlementsgebouw werd bestormd... moest Pence kiezen tussen Trump en de wet, zegt hij. En hij koos dus voor de wet. Pence en Trump willen beide namens de Republikeinen meedoen aan de presidentsverkiezingen. En Biden gaat dat voor een tweede keer namens de Democraten doen. Ridwan Taghi kwam in contact met zijn nieuwe advocaat, Michael Ruperti... nadat hij in de gevangenis een briefje had doorgespeeld waar zijn naam op stond. Dat zegt Ruperti in een interview met het AD. Hij zegt dat hij het eigenlijk rustiger aan wilde doen... maar dat het nu de allergrootste zaak van zijn leven wordt. Taghi zat eventjes zonder advocaat doordat Ines Wesky werd opgepakt. En zij wordt er nog steeds van verdacht berichten van Taghi te hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Lionel Messi gaat inderdaad voetballen bij Inter Miami. Dat heeft hij nu ook zelf bevestigd. Hij wilde eigenlijk het allerliefst terug naar Barcelona. Maar toen dat niet lukte wilde hij Europa uit. En lange tijd ging het gerucht dat hij naar Saoedi-Arabië zou vertrekken. Maar daar heeft hij dus niet voor gekozen. En er komt een reunieaflevering van deze serie. Ja, misschien ken je het nog. Zoep, de hoofdrolspelers, zijn teruggegaan naar de dierentuin... waar die jeugdserie van Nickelodeon is opgenomen. Ze delen backstage verhalen en vertellen over de impact van die serie op hun levens. En de allerlaatste aflevering is alweer 17 jaar geleden. Maar toch voelt het vertrouwd om weer terug te zijn, zeggen de acteurs tegen RTL Boulevard. Dat ook gewoon de omgeving en al die rare dierengeluiden... en, en ook die gekke stank. Van, die je loopt alleen maar natuurlijk door de dierengeuren heen. En dan, en dan die gekke stemmen en lachsalvo's van die groep. Ja, het is echt thuiskomen. De aflevering gaat te zien zijn op Videoland. Heb ik nog het weer. Vannacht is het droog en dan nog een graad of 7. Morgen is er volop zon, maar ook kans op een bui en maximaal 25 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love.